Jobboot met het NOS-journaal. Minister Dijsselgelijk is om tot een oplossing te komen met Griekenland. De nieuwe Griekse regering wil stoppen met het huidige Europese reddingsplan en de schulden saneren. Dijsselbloem is het niet eens met coalitiepartij VVD... die een Grieks vertrek uit de eurozone vandaag reëel noemde. De minister heeft geen bezwaar tegen nieuwe steun aan Griekenland... maar daar moeten wel goede afspraken tegenover staan. Bij visverwerker Foppen uit Harderwijk is nog veel mis met de hygiëne. Het bedrijf is door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onder verscherpt toezicht gesteld. Foppen kwam in 2012 in opspraak doordat zijn gerookte zalm besmet was met salmonella. Er raakten 23.000 mensen ziek, vier mensen kwamen om het leven. De visverwerker wordt nu elke week gecontroleerd. Als het bedrijf zich niet aan de regels houdt, dreigt sluiting, zegt minister Schippers. Urenlang overleg tussen de directie van Blokker en de vakbonden heeft nog niet tot resultaat geleid. Vakbond CNV spreekt van een goede start, maar is er nog niet van overtuigd dat er 440 mensen moeten worden ontslagen. Blokker heeft wel een sociaal plan op tafel gelegd voor de medewerkers die moeten vertrekken. Het bedrijf heeft de vakbonden toegezegd binnenkort met meer informatie te komen over de noodzaak van de reorganisatie. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Steinmeier hoopt dat Rusland en Oekraïne bereid zijn tot het sluiten van compromissen over de oorlog in het oosten van Oekraïne. Hij deed die oproep aan de vooravond van vredesoverleg in de Wit-Russische hoofdstad Minsk. Duitsland en Frankrijk proberen daar morgen een wapenstilstand te bereiken om verder bloedvergieten in het oosten van Oekraïne te voorkomen. Vandaag gingen de gevechten gewoon door. Het weer overwegend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Ook morgen droog en meer zon. Het meest in het zuidoosten. Het wordt dan 6 tot 7 graden. Donderdag en vrijdag verandert er weinig. In het weekend wordt het wisselvalliger.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 25 jaar geleden als grondleggers... de eerste uitzendingen van ZFM Jazz. Kort daarop volgde vader en zoon van de Goes... opgevolgd door Fred Kroosberg daarna... met Hans Sandbergen en Tom Hendricks. Jarenlang waren zij de vaste waarde op de zondagochtend. Vele technici en presentatoren volgden... Te veel om die lange lijst op te noemen. Vandaag staan voor 4 uur jubileum jazz... en een aantal interessante jazzoptredens... het huidige jazzteam garant. Peter den Boer, David Habig, Jeroen van Sluisdom... Auko Beuving, Adam Spoor en Charm Duif... en ondergetekende Fred Kroosberg. Zij laten in deze uitzending hun jazzgoten horen... Na Billy Holiday Sugar een kleine compilatie van enkele gebruikte openingstunes. Op de achtergrond hoort u al Don't Be That Way van vibrafonist Lionel Hampton en zangeres Diana Washington.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 Now you have jazz, jazz, jazz, jazz, jazz e tu danses. Oh, that's positively therapeutic. Now you have jazz, jazz, jazz, Messrs. Hall and Young. That's it, Hall. And Trumia. This is Kyle and Shaw. That's Billy Kyle. Harville Shaw. Now you has Mr. Barrett Deans. I listen to, well, you know who. They, hey, Pops, you, you want to grab a little of what's left here? Yeah, Daddy, yeah. Here we go. If you sail... I sailing, sailing... Over the sea... Or oh, will you wait for me? Take my tip, they're all multiple hip in Italy. Oh, well, I'm Reduces for France. Oh, I know you're very big there. Yes, believe it or not. I do believe, I do indeed. The Frenchman's all prefer what they call les jazz high. Follow me down, take a plane. Oh, Baba do go to Siam. In Bangkok today, round the clock, well, they all like to jam. Indians on the Amazon. Beat one bar, and all of them are. Ah, from the equator up to the pole. Everybody winging, everybody singing, and rock, rock, rock, rock and roll from the east to the west, from the coast to the coast. Jazz is king, jazz is the thing that folks dig. That's jazz. Luisteraars, aangeschoven is een van de oprichters eh, van de omroep. En eh, we zijn erg trots dat hij vandaag hier is gekomen. En ik heb het dan over Vincent Huying. Vincent, vertel. Ik vind het leuk dat je bent geweest en je hebt natuurlijk wel het een en ander gezien... want je begon in de Watertoren, dacht ik, hè? Ja, we zijn begonnen in de Watertoren, ja. Dat klopt helemaal. Eh, dat, was, dat was iets heel anders dan deze studio. En ik ben echt onder de indruk, moet ik zeggen. Ja? Ja. En je hebt een rondleiding gehad? Ik heb een rondleiding gehad. Van boven tot beneden. En eh, ik moet zeggen, ik ben echt flabbergasted gewoon hoe het er hier uitziet. Goed zo. Nou, dat horen we natuurlijk graag. En uh, ga je ook je broer nog informeren? Want die zit in Duitsland en die woont in Duitsland. Ja, dat ga ik ook. Ik, die ga ik even zeggen hoe het hier uitziet. Ik denk dat hij dat wel heel leuk vindt. Die was vijf jaar geleden bij, hè? Ja, absoluut. In het programma? Je ook in het programma geweest. Die heeft natuurlijk ook zelf aan het programma ooit meegewerkt? Absoluut. Heel vaak zelfs. dat heb ik niet gedaan. Het enige wat ik heb gedaan is ooit... Uh, deur aan deur samen met Bas de Baar en met Lennart Groot... en met Daan Huying dan en met Rob Harms ook... Eh, zijn we deur aan deur geweest door heel Zandvoort met een enquête. En ik zal nooit vergeten dat in Zandvoort Noord aan een deur kom en ik bel aan en er komt een meneer aan de deur... en, en we vragen dus een aantal vragen aan die meneer... van waarom wil je een lokale omroep hebben? En een van de vragen was, wat zou u graag willen horen? En hij zei meteen jazz. En hier zitten we, 25 jaar daarna is er nog steeds jazz op, die, op CFM. Oké, nou, de, mooier kan het niet... En we gaan zo weer beginnen met, eh, als het goed is, eh, met een live eh, optreden. Tussendoor nog maar even een muziekje, dacht ik, Charles. Want de leden die, die zijn nog elders en jij gaat dat organiseren. Ik ben heel erg trots op, me, op mijn neef Charles. Want hij is erin geslaagd om toch weer een bezetting bij elkaar te krijgen. En de techniek zorgt tussentijds nog even voor muziek. luisteraars. En deze vrolijke Max, zal ik het maar noemen... aangeschoven aan tafel Erik Timmermans, bassist... en eh, Ruud Jansen, eh, mijn collega natuurlijk al jaren, 39 jaar inmiddels, 1976 samen begonnen. En eh, ja, dankzij het feit dat hij ook deelneemt aan, aan de programma's van uh, ZFM Zandvoort... hebben wij hem vandaag bereid gevonden om de toetsen te verzorgen. En, ja... Bereid gevonden, maar gedwongen. <laughs> <laughs> Onder bedreiging ben ik hier gebracht. Op, onder, onder bedreiging is hier gebracht. Eh, daarnaast natuurlijk eh, naast mij Erik Timmermans. En die heb ik speciaal gevraagd omdat ik... Eh, een bewonderaar ben van zijn activiteiten hier in Zandvoort... als het gaat om het organiseren van allerlei jazzmanifestaties... met hele bekende artiesten daarbij. En ik vond het bovendien heel erg leuk om, eh, om ook een keer samen met hem te mogen spelen. Het is tijd, hè? Ja. <laughs> ja. Nou ben ik niet eh, eh, van origine niet echt een jazzmuzikant, maar nou ja, ik kan me wel een klein beetje redden. Dus dat, dat, muzikant ook? <laughs> Maar Erik, waar ik jou ook eventjes voor uitgenodigd heb hier aan tafel... dat is natuurlijk, er is vanmiddag al weer wat te doen. Ja, ik kan gelijk door. Ja. goede planning. Vertel vanmiddag eh, is eh, Frits Landsberg te gast. Eh, ja. ja de, de de bekende vibrafonist. ook vaak in de krocht als drummer, want hij, hij is ook drummer. Hij, ja. Maar hij is ja, hij heeft bij mij op les gezeten. Ja, dat, eh, daar heeft hij het ook heel vaak over. Ja, ja, ja. maar, omdat hij daar niks geleerd heeft. Toen gauw naar een ander gegaan Nee, maar Frits is eigenlijk eh, drummer. Is uh, op conservatorium vierbefoon gaan spelen. Ja, dat is verschrikkelijk uit de hand gelopen. Want je kan rustig zeggen dat hij misschien wel de beste van Europa is. Ja, want, want drumt hij ook nog wel eens? Of Zeker, ja, veel zelfs. Oké, want vanmiddag heb je, heb je ook een drummer erbij? Ja, dat is Erik Koger. Oké. Dat is die, die is ook vaker geweest. En op piano hebben we hebben Jean-Louis van Dam. Ja. En uh, ja, dus, ja, het is altijd feest. Het is natuurlijk een, uh, en wat voor repertoire eh, mogen de Ja, nou, ik heb een heel pakket gekregen. Is als de zon verdwijnt gaan ze spelen. <laughs> ja, nou wie weet. Nee, nee we spelen wel uh, Spanish Flea. Dat is een, een, een, een eigenlijk een stukje van Herb Albert. Ja. Mij. Maar ook hele heavy, dingen die hij... Eh, ook een paar eigen composities van eh, Jean-Louis ook. Zoals Jean-Louis dan zegt, eh, eigen composities is altijd een vorm van grenzeloze zelfoverschatting. Ja. mag ik raaien wie de bassist is vanmiddag? Daar <laughs> moet ik even goed over nadenken. <laughs> ik zou het niet weten zo. Frank Nelis. <laughs> Nou, Erik Timmermans natuurlijk luisteraars. En, eh, wordt het druk vanmiddag, Erik? En, ja, wordt druk. Wordt druk, heel ja, gezellig. Zeker, En eh, kun je ook al iets aangeven van de volgende manifestatie? Ja, nou ja, wat ik, eh, volgende maand is Deborah Carter, Amerikaanse zangeres. En wat ik heel bijzonder vind, is dat we de maand daarop, in april, datum weet ik even niet, maar dan komt Ak van Rooyen. Ja. Dat is echt een Nederlands jazzfenomeen. Die man is inmiddels 85. Ja. En hij speelt nog zo verschrikkelijk goed op zijn 85 Dat ik denk van ja, eh, het is natuurlijk heel moeilijk om te zeggen. Maar ja, die man heeft ook het eeuwige leven niet. Dus ik zou zeggen, daar moet echt... Niet, als die krocht, achter die ja. dan niet zit. <laughs> Helemaal mooi. Nou, wij gaan ons eh, eh, naar het podium begeven waar de instrumenten staan. er komt nog een kort stukje muziek voorbij. En zo gauw we er klaar voor zijn, dan gaan wij proberen om u te onderhouden met wat live muziek. Ja, het volgende nummer wat u gaat horen is van Milt Jackson en John Coltrane. En het heet The Night We Call It A Day. Ja, ik nog wel even tijd voor eentje doen. U heeft geluisterd naar de band van uh, Erik Timmermans, Ruud Jansen en Charles Duif. We hebben nog één nummertje voor het nieuws van 11 uur. En dat is um, van Ben Webster.